Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het kabinet streeft ernaar om vanaf 1 november alle coronamaatregelen op te heffen. Dat maakt het kabinet bekend in een persconferentie. Het is de bedoeling dat vanaf 20 september al een aantal regels vervalt... waaronder de anderhalve meter afstandregel. Voor beide data geldt wel dat de besmettings- en ziekenhuiscijfers het moeten toelaten. Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zijn blij dat het kabinet meer duidelijkheid heeft gegeven over het afbouwen van de coronamaatregelen. Met de aangekondigde versoepelingen willen, weten ondernemers in ieder geval waar ze aan toe zijn, schrijven de organisaties in een reactie. Meer dan 300 evenementenorganisaties gaan volgende week zaterdag de straat op om te demonstreren tegen het coronabeleid van het demissionaire kabinet. In een protestmars willen ze het signaal afgeven dat het volgens hen zo niet langer kan. Vanaf 20 september zijn evenementen weer toegestaan... maar bezoekers moeten dan wel een coronatoegangsbewijs kunnen laten zien. En grote evenementen die eerder in september waren gepland... kunnen dus niet doorgaan. In de woning in Husse in Gelderland zijn twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een verdachte is aangehouden, zegt de politie. Na de schietpartij klom de man op het dak van de woning. Op foto's is hij met een wapen te zien. Agenten kregen hem uiteindelijk van het dak af. En de eredivisie is weer begonnen. Promovendus Go Ahead Eagles speelde afgelopen avond de eerste wedstrijd tegen Herenveen. In Deventer werd het 0-1 voor de Vriezen door een vroeg doelpunt van Halilovic. Jacob Moulenga is nu met zijn ruim 37 jaar de oudste veldspeler van de eredivisie. De spits van Go Ahead Eagles kwam in de slotfase in het veld. Het weer nog. Vannacht blijft het droog en koelt het af naar graad of 14. Komende dag zon en stapelwolken bij 20 tot 24 graden. In het noorden een kleine kans op een lichte bui, verder droog.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 Ah, ah, ah, hasta que el bajo te empiece a romper la cabeza. ah, ah chapela. Quiero que me agarres con las patas, como, como nudo de corbata, como, como, como garrapata. Un chacalaca. Emilia. Con esa miradita que no mata a nadie.